Mariel Hageman met het NOS Journaal. Koningin Beatrix heeft in Amsterdam het De La Theater geopend. Ze werd rondgeleid door Joop en Janine van de Ende... die acht jaar geleden het initiatief namen voor de herbouw van het nieuwe De lamar Theater. Het gebouw aan de Marnixstraat is ontworpen door de architecten Joop Koenen en Arno Meijs. De koningin woonde de première bij van de musical La Cage aux Folles. Zwitserland gaat veroordeelde buitenlandse criminelen het land uitzetten. In een referendum heeft 53% van de kiezers voor het voorstel van de rechtspopulistische Zwitserse Volkspartij gestemd. Die partij vindt dat buitenlanders die zijn veroordeeld voor zware misdrijven, maar bijvoorbeeld ook voor zwart werken, niet meer in Zwitserland thuis horen. In Istanbul is het dak van een monumentaal treinstation door brand verwoest. De brandweer voorkwam dat het gebouw aan de Bosporus helemaal verloren ging. Reizigers konden op tijd naar buiten komen. De Turkse autoriteiten vermoeden dat de brand is ontstaan tijdens restauratiewerk. Het Haydar Pasha station uit 1908 is een van de blikvangers van Istanbul. Bij de wereldbekerwedstrijden in Hamar heeft Bob de Jong goud gewonnen op de 10 kilometer schaatsen. Hij was met 13,583 honderdste veruit de snelste. De Rus Ivan Skobrev werd tweede en de jongs ploeggenoot Jorrit Bergsma won het brons. Op de EK Korte Baan Zwemmen in Eindhoven heeft Nederland vier gouden, een zilveren en twee bronzen medailles gewonnen. Femke Heemskerk won de 200 meter vrije slag, Inge Dekker de 100 meter vlinderslag, Monique Nijhuis de 100 meter vlinderslag en Ranomi Kromowidjojo de 50 meter vrije slag. In de Eredivisie voetbal heeft Feyenoord thuis met 2-1 gewonnen van ADO Den Haag. Daardoor steeg Feyenoord een plaats op de ranglijst. Ajax klom naar de derde plaats door met 2-0 te winnen van VVV Venlo. Heracles staat nu dertiende door een 2-1 overwinning op FC Utrecht. De, graafschap de wedstrijd de Graafschap Vitesse eindigde in 1-1.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 There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game. need a place to hide away. Een hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. Goed <laughs> hè? En we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van uh, die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat, begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders red je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, toen het gaat natuurlijk, ja. dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend zand. En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilveren Robbie, ja, die moet, eigenlijk, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dus dat, vind vind ik, dat vind ik ook. dat vind ik ook. <laughs> <laughs> <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij min en de dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoet hout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? brandend zand. comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Ah, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Ah, vous permettez, monsieur, promettant d'être sage, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaurons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que des d'élan verra ton cœur dans le mien. Le regard des parents, s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et eh bien qu'il me sourie je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Juste avant, Just avant le mariage. Salvatore Adamo. Die stond op 4 in de eh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Op de 50 plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met uh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 ABBA, uh, ABBA bedoel ik. niet ABBA, ABBA. Oh, ABBA. ABBA. Eh, <laughs> I have a dream. Laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. Ramona, Aide Mission Belzebub. Ramona, they're ringing of a song of love. I bless you, girl. kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart? filled with pain. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome too? Oh, dat was ABBA. Ja, dag. A. Wat betekent dat? dat? Uh, nou, Joop? vooruit. Arnifert Björn. Weet ik veel wat dat... Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I Have a Dream. Op 8 eh, in de top 1000 eh, eh, van Evergreens van Radio Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. Dan zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 fetch Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met Living Doll. Maar dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je als je, ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert.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 my thrill. let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it. Quick, Rick, do the speech. Hey, kids, it doesn't matter what you are. Tongue, skin, rastas, mobs, walkers, even keep tigrin. Everybody everywhere, stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last freedom it out of nowhere city. We haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, sleep. What you are, shaky? Neil, does anybody know where the toilets are? Uh, Mike, does all this money really have to go to charity? Oh, Michael, hey, Cliff, it's me. Who are you? <laughs> Oh, great joke, your majesty. Got myself a crying dog, sleeping, walking, living the whole dog. kiss on Well, I feel sorry for the elephant. So here we are in the middle of a 12 inch. Just the same as a 7 inch, really, except you get 5 inches of nothing in the Oh, my God, it does cost an extra quid. Yeah, that's a point. So listen, listeners, we've got a quid up here for nothing. It's still boring. I was looking forward to some raunchy guitar legs. All right, mate, take this raunchy guitar. All right, I will. Oh, he realizes he's not dead. No, back. Come on, guys. De waren de Young Ones met eh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met de Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. 16 lente zo pret, Ach, wat leef je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had.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 It's only words, and words are all I have to take your heart away. to take your heart away. Ja, ja, je mag het nu zeggen, Kerstman. Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas had oh, het over. Ja, <laughs> Nee, die komt uh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, Joop. Eh, Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol, Cassian... Wieteke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kanten. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. ben jij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayur lodeh, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, scherpraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan. ben jij. Ach, Kassian, het is voorbij. Kassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen dat verbeert natuurlijk Indië, ja. doe beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperboomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc, sublie hij komt ook nooit meer langs. Ach, Cassian, het is voorbij.